Trudy Vendrich met het NOS Journaal. In Libië een nacht feest gevierd na de dood van kolonel Gaddafi. Over de manier waarop hij aan zijn einde is gekomen wordt steeds meer duidelijk. Hij is gedood toen er na zijn arrestatie een vuurgevecht uitbrak tussen zijn aanhangers en strijders van de Nationale Overgangsraad. Daarbij kreeg Gaddafi een kogel in zijn hoofd. De Libische interim-premier heeft dat gezegd op een persconferentie. Dibril benadrukte dat Gaddafi niet met voorbedachte raden is gedood. Vandaag praat de NAVO met de VN en de Overgangsraad over het beëindigen van de missie in Libië. De omgeving van Tiel is getroffen door een grote stroomstoring. De storing is veroorzaakt door brand in een verdeelstation. Niet alleen Tiel, maar ook omliggende gemeenten zijn getroffen. Dennis en Arriva ondervinden ook problemen. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. Republikeinen en democraten in de Amerikaanse Senaat hebben elkaars plannen om de economie aan te zwengelen tegengehouden. De republikeinen hielden een plan tegen om miljonairs extra belasting te laten betalen. De democraten blokkeerden op hun beurt in de Senaat een republikeins plan om 3% inkomstenbelasting af te schaffen voor bedrijven. Saap-topman Muller heeft een overnamebod van twee Chinese investeerders afgeslagen. Volgens Muller was het bod van Jongman en Pangda niet reëel. Het zou mogelijk een einde van Saap hebben betekend, zegt de topman. Hij wil niet zeggen hoe hoog het bod was. Muller vindt dat de Chinezen zich aan eerdere afspraken moeten houden. Gisteren sloot het moederbedrijf van Saap een overeenkomst met een Amerikaanse investeerder. Het autobedrijf heeft tot eind van het jaar tijd om te reorganiseren. Een Chinese meisje dat vorige week twee keer werd overreden en niet werd geholpen door omstanders, is in een ziekenhuis overleden.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 En uiteraard ook onze internetluisteraars in onder andere Bergen op Zoom, Boertangen, Dokkum, Hamburg en waar ook meer ter wereld. Het is in Zandvoort prachtig weer, maar nog een beetje koud, dus blijf lekker luisteren. Het jaargetij wat wij doorgaans een zomer noemen is nu echt voorbij. De bladeren vallen bij bosjes, niet alleen bij de ten dode opgeschreven kastanjeboom op het Gasthuisplein. Le Veille Mart. In 1946 door Yves Montand naar de top gezongen en als Autumn Leaves of Falling Leaves in het jazz gekomen. Als ik van elke opname een dubbeltje had, dan zat ik nu niet hier, maar op een zonnig terras ergens in het verre buitenland. Maar ik ben gewoon in de studio. Met allemaal vallende bladeren om me heen. Autumn Leaves van Chad Baker, Paul Desmond en een wat rommelig ritme. Ben Webster. Maar het was de Amerikaanse saxofonist Frank West met de mooie ballad Forget the Woman. Maar waarom zullen we dat doen, de vrouw vergeten? Zeker niet als hij een stem heeft als de veel te jong overleden Nederlandse zangeres Anne Burton. De laatste keer draaide ik van haar een paar nummers, maar ik heb er nog eentje voor jullie. Opnieuw begeleid door het trio van Louis van, Louis van Dijk. Van Burton met I Can't Give You Anything But Love. En dat moet genoeg zijn. Gee, but it's tough to be broke here. It's not a joke here. It's a curse. My luck is changing. It's gotten from simply rotten to something worse. That's why I can't give you anything but love, baby. And that is the only thing dream looking swell My baby Diamond bracelets doesn't Baby Till that lucky day You know I'd love to see you Looking swell Baby Diamond bracelets Baby Till day You know darn well Wie goed luisterde herkende hier natuurlijk de song Misty In van El Garner. de pianist maakte er een aardig potje van. Een parodie op de notenstroom van Al Garner. Een curieuze pianiste deed dit. Dorothy Duncan, geboren in 1922 en overleden in 1998. in haar jeugd wel muzikaal klassiek opgevoed, maar de jazz en vooral de show daaromheen trokken haar. Ze bleek een meester op de keyboard en kon heel snel van stemmingen en stijl wisselen. Haar optredens waren dan ook ontzettend spectaculair. We gaan nog een keer naar haar vingervlugheid luisteren. ik hem met Lullaby of Birdland. It's good to live it again. at the Ritz Will tell you dark on benches in Central Park. Greet autumn in New York. It's good to live. dat was weer eens de hartverscheurende stem van Billie Holiday. In een song over het beleven van de herfst in New York. In 1934 gecomponeerd door de van oorsprong Russisch zijnde Vernon Duke. En die had eh, trouwens veel meer mooie songs op zijn naam. Nou, bijvoorbeeld eh, April in Paris, Taking a Chance on Love, I Can't Get Started en What's There to Stay. Volgende week zondag neemt het jazzteam afscheid van Hans Sandbergen, die meer dan 15 jaar aan CFM Jazz heeft meegewerkt. Hans is niet alleen gek op vibrafoon, hij had ook iets met de trompetist Conte Candoli. En daarom vanmorgen een verrassing voor hem. Conte Candoli en zijn boer Piet in het nummer Echo. de uitvoering van het mooie Stardust. Het begin lijkt op de Glenn Miller sound, maar de trompetsolo vertelt een ander verhaal. De frivole trompetist is Cat Anderson, de man die vele jaren de big band van Duke Ellington mede dat mooie geluid gaf. Het was ook de band van Ellington die Stardust speelde. En dat is opvallend omdat Ellington meestal muziek van zichzelf of Billy Strayhorn opnam. Karen Ellison is een pianospelende Amerikaanse jazzzangeres die zich al enkele jaren een stevige plek in de vocale jazz heeft veroverd. Op het jazzfestival in Montreux in 2003 liet zij zich echter begeleiden door een pianist. Luister naar het ritmische bossa nummer Little Boat. Manhã luz, festa de sol El barquinho de deslizar E macio do mar Tudo é verão e você faz Num barquinho pela mar Que desliza sem parar Sem intenção, não só função são Vê saindo de desmaio sul Fechar barco e luz Dias tão azuis volta demais de maio O sol o barquinho deslizar E vontade de cantar Sentando as e este é sol E o barquinho coração deslizando no colchão Tudo isso passa, tudo isso traz Uma cama de verão E então O barquinho vai tadinha cai My little boat is like an old bouncing Merrily along It's passionate a song sails are white, the sky is bright Heading out into the blue with a crew of only two Well, we can share the salty air on a little paradise that's afloat Not a care have we in my little boat Though it is still we feel the thrill of a voyage heaven bound Though we only dipped around, warmed by the sun Two hearts as one, melting with enchanted bliss ends and slightly sends Little stars that twinkle brightly above It's goodbye to you Little boat of love. atenção, não só canção Pesar de esmaia o sul Fechar o parque em dois Cheias tão azuis Though wind is still we feel the thrill of a voyage heaven bound, though we only dipped around Warmed by the sun, two hearts as one melting with enchanted bliss But with each other's kiss When daylight ends and slightly sins Little stars that twinkle brightly above it's goodbye to you Little boat of love, it's goodbye to you het eind van eh, dit eerste uur van CFM Jazz nog even een stevig stukje hardbop. Trompetist Roy Hargrave met zijn combo speelde Invitation, een track van het album Nothing Serious uit 2006. Serieus is wel dat vorige week zaterdag de Nederlandse alt-saxofonist Pieter Noordijk overleed op 79-jarige leeftijd. Hij was een belangrijke pleitbezorger voor de bebop in ons land en zijn spel was zeer beïnvloed door Charlie Parker. Het is dan ook niet zo vreemd dat hij na zijn klarinetopleiding aan het Conservatorium van Rotterdam overstapte op de altsax. En daar speelde hij onder andere mee bij de Skymasters, de Ramblers, tussen 78 en 92 bij het Metropoolorkest. Hij trad op met tal van grootheden uit de jazz en won met zijn lyrische geluid vele prijzen. Aan het eind van deze CFM Jazz in het eerste uur gaan we luisteren naar Piet Noordijk in een bijzondere setting. Namelijk met het Erno Ola String Quartet.